Dan de Vries met het NOS Journaal. Internationaal wordt positief gereageerd op het plan dat de VS heeft opgesteld voor de Gazastrook. Italië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en verschillende islamitische landen zeggen het plan te steunen. In het 20-puntenplan staat onder meer dat er Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. En dat Israëlische troepen zich terugtrekken. Ook staat erin dat Gaza bestuurd moet worden door internationale experts. Israël is akkoord, Hamas moet nog instemmen. In Den Haag is een portiekwoning verwoest door brand. Het vuur ontstond even voor tien uur gisteravond. Meerdere woningen moesten worden ontruimd. Een aantal bewoners en een hond is met een hoogwerker van de brandweer van hun balkon gehaald. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand is middels geblust. Volgens de brandweer ontstond het vuur door een vetbike die opgeladen werd. Bewoners van de woning waar de brand uitbrak kunnen voorlopig niet naar huis. Van vijf andere woningen is niet duidelijk wanneer ze weer bewoonbaar zijn. In Zwijndrecht zijn minderjarigen aangehouden vanwege aanhoudende geweldsincidenten in de gemeente. Het gaat om een jongen van 14 die iemand van 13 jaar zou hebben bedreigd. Daarnaast zijn er vier jongens opgepakt vanwege een steekpartij eerder deze maand. Een jongen van 17 raakte daarbij zwaar gewond. Na die steekpartij escaleerde het geweld in Zwijndrecht. Diezelfde avond was er bijvoorbeeld een explosie bij een woning. Al enkele maanden zijn er geweldsincidenten in de gemeente Zwijndrecht. Het gaan om ruzie tussen jongeren uit verschillende wijken. En André van Duin heeft de Buma NL Awards oeuvreprijs gekregen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 Snoop Doggy Dog style. ain't no take a chance. So again.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 to do dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby.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 In Zwijndrecht zijn minderjarigen aangehouden na meerdere geweldsincidenten in de gemeente. Het gaat om een jongen van 14 die een 13-jarige zou hebben bedreigd... en om vier jongens die betrokken zouden zijn bij het neersteken van een jongen van 17. En in Den Haag heeft brand gewoed in een portiekwoning. Het vuur zou zijn ontstaan toen een fatbike werd opgeladen. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het noordoosten is er kans op mist. Later vandaag afwisselend wolken en zon. Het wordt 17 of 18 graden. Dit is ZFM. girl, I know what you like. people Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life. It my between wrong and right. I know. ZFM. words of you I have spoken.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 你。 my heart drive